Vorige week werden uit dat gebied ook drie zelfverbrandingen gemeld uit protest tegen de Chinese onderdrukking van Tibet. De finale van de Copa del Rey op 25 mei gaat tussen Barcelona en Atletiek Bilbao. Barcelona won met 2-0 van Valencia. De Catalanen wonnen de Spaanse beker al 25 keer. Het weer, het vriest matig, de bewolking neemt vandaag steeds meer toe en er kan wat motsneeuw vallen. De middagtemperatuur in het westen een graadje dooi, in het binnenland onder het vriespunt.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 Dat is een forse stijging ten opzichte van 2010. Toen was het een bedrag van 956 miljoen. Chinese bedrijven zijn inmiddels na Amerikaanse de tweede investeerder in Nederland. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken. De buitenlandse investeringen zijn goed voor zo'n 4300 banen. Die komen vooral terecht in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Brabant. De Griekse politieke leiders zijn het grotendeels eens over de hervormingsmaatregelen die moeten worden genomen, maar er is nog geen akkoord. Er zou verschil van mening zijn over de pensioenen. De Griekse premier ging na de bijeenkomst met partijleiders meteen in overleg met internationale financiële inspecteurs. Pas tegen de ochtend was dat overleg klaar. Vandaag praten de Europese ministers van Financiën over Griekenland. De Arabische Liga wil de waarnemersmissie in Syrië hervatten. Dat zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon na een gesprek met de voorzitter van de Liga. Eind vorige maand werd de missie vanwege het aanhoudende geweld opgeschort. Ban waarschuwde dat Syrië afglijdt naar een burgeroorlog. De Syrische stad Homs heeft voor de vijfde dag op rij onder vuur gelegen van het regeringsleger. In Schiedam zijn 60 bewoners van een flat geëvacueerd geweest vanwege een brand. Die ontstond ruim rond 4 uur in een van de zes appartementen. De bewoners waren niet thuis. 60 mensen werden een paar uur opgevangen in een politiebureau. Over de oorzaak van de brand in Schiedam is nog niets bekend.